sneeuw. Volgens het KNMI blijft het vooral in het noorden van het land licht sneeuwen en hard waaien, waardoor het op lokale wegen glad kan zijn. Volgens de ANWB is het overal rustig op de weg omdat veel mensen thuis blijven. De Nederlandse spoorwegen zeggen dat er geen problemen op het spoor zijn. Het voorzorg is de dienstregeling voor het hele weekend aangepast. De NS geeft reizigers ook maandag, dinsdag en woensdag 40% korting als ze buiten de spits reizen. Donderdag en vrijdag werd de korting ook gegeven en dat was volgens de spoorwegen een succes. Op vaarwegen worden ijsbrekers ingezet zodat schepen hun weg kunnen vervolgen. Vandaag gingen de drie geplande schaatstoertochten gewoon door. De toeloop naar die op het Zwarte Meer bij Vollehoven was zo groot dat de inschrijving voortijdig werd gesloten. De halve marathon morgen bij Egmond is afgelast. Op het EK schaatsen allround in het Noorse Hamar heeft de Pool Konrad Nitswitski de 500 meter gewonnen in 36,07 seconden. De Italiaan Anesi werd tweede, de Zweed Frieberg derde. Sven Kramer eindigde als vierde met een tijd van 36,6 seconden. Daarmee was hij de snelste van de favorieten. De Noord Bucko viel en is daarmee in één klap kansloos voor de titel. Vorig jaar werd hij op het EK nog tweede achter Kramer. Wielrenster Daphne van den Brand is een heerle nationaal kampioen veldrijder geworden. Bijna de hele wedstrijd reed ze aan kop samen met wereldkampioen Marianne Vos. In de laatste meters was Van den Brand de snelste. De brons was voor Sanne van Pasen. Zij finishte op ruime afstand als derde. Het weer. In het hele land geregeld ligt de sneeuw.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 Not that they ever warned him though. If you can't give her space, we're afraid too late. You got to let her go now, or we can't help you, brother. All he thinks the love is gone, the broken hearted, they must be strong. And you still guide us. Well, there's this yearning in the stomach, pain and doubt about why she done it, and pride that tells him to shut up. If you can't give her space, we're afraid. got to let. zullen we het noemen? Een voorzichtig begin van het derde en laatste uur van Sanford op zaterdag. Je hoorde de single van Raccoon en Brother. ZFM voor Zandvoort en de regio. En dan gaan we weer het derde en laatste uur met eh, Albert-Jan Vos. Ja, ja, ik heb nog een eh, hele leuke tip voor een eh, heel mooi kookboek. Eh, ik heb nog even een, wat nieuws over de ideale reisbestemming. Want je kent ook allemaal overzichten van, eh, van dat was het populairste eh, en dat was het populairste. Nou, de populairste reisbestemming... Turkije. Afgelopen jaar was voor jou Turkije, maar is voor menig een toch New York geworden. En ik heb nog sportnieuws, tennisnieuws en uh, dartnieuws. En, ja, en we gaan kort vijf natuurlijk alleen naar George van Dam. De eh, boerenkoolwandeling. Kijken wandeling. of die op tijd is, is binnengekomen. Dus eh, genoeg reden om ook het laatste uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En heel veel mooie muziek natuurlijk. En als we het over mooie muziek hebben, dan hebben we het onder meer over deze single van... Ja, roept u maar. Marillion. Oh, die. Hier is Kelly. Albert-Jan, de muziek uit de jaren 80. Nou, ik lekker wel. nee, ik ook wel hoor. Uit 1985 was deze. Oké. De single van Marillion en Kelly. En we gaan met ze al op vakantie naar... New York, je vertelde het net al. Ja, Ongelooflijk dat dat zo'n populaire reisbestemming is. Ja, het is, uh, het is, het is, hartstikke mooie uh, stedentrip. Want eh, voor het eerst in bijna 20 jaar is New York City de meest geliefde bestemming van de Verenigde Staten. In 2009 heeft de stad in totaal ruim 45 miljoen bezoekers mogen verwelkomen. Dit is weliswaar een lichte daling ten opzichte van het totaal aantal bezoekers in 2008. Maar New York City is nu wel van de tweede naar de eerste plaats geklommen. Orlando mocht vorig jaar met de eer strijken. De buitenlandse bezoekers aan New York maken ongeveer 19% uit van het totaal aantal bezoekers. Hetgeen neerkomt op ongeveer 8,6 miljoen internationale bezoekers aan New York in 2009. Hiermee is de stad in 2009 ook de meest populaire bestemming voor bezoekers van buiten de Verenigde Staten. New York mocht bijna twee keer zoveel internationale bezoekers verwelkomen als de naaste concurrent Los Angeles. De resultaten van 2009 zijn veel positiever gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. De stad New York was uitgegaan van een daling van een daling in het aantal bezoekers met van 10%. Maar uiteindelijk blijkt dit slechts 3,9% te zijn. Voor 2010 wordt een groei van 3,2% verwacht. Dus ik zou zeggen, op naar... New York. start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.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 ja, bijvoorbeeld. Ja, Gainer. I will survive. Oké, okay, nog twee, twee berichtjes. Even, de eerste gaat over de Zandvoortse postzegelclub. Aanstaande dinsdag 12 januari houdt de Zandvoortse Postzegelclub weer haar maandelijkse clubavond in Pluspunt. Neem gerust uw boeken mee. Er is voldoende tijd en gelegenheid voor ruilen en of koop en verkoop. Bent u geïnteresseerd, kom gerust even langs. Vanaf 7 uur is iedereen van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met F. Tervelde, telefoon 571-2303, 571-2303 of H. Den Duin Telefoonnummer 06 418 04330. 06 418 04330. Aankomende dinsdag 12 januari breng me meteen bij de kerstboomverbranding. Niet aankomende donderdag, maar aankomende woensdag, woensdag dan. Zie je, ja. Als het 13 januari is. Heel goed Rob. Even gecorrigeerd Kijk, Je moet het programma ook met z'n tweeën doen, want dan kan je elkaar scherp houden. Dus dat is woensdagavond. Woensdag de kerstboomverbranding bij de rotonde. En ook een leuk bericht wat ik las van de jaarlijkse tuinvogel telling komt eraan. En namelijk Vogelbescherming Nederland organiseert op 23 en 24 januari voor de zevende keer de Nationale Tuinvogeltelling. Om te tellen is het slim om de vogels van tevoren alvast te lokken. Begin daarom een week voor de telling op een vaste plek met het voeren. Ochtends hebben de vogels de meeste honger en zijn ze het actiefst. Dat is het beste moment van voeren en tellen. Wat moet je doen? tel minstens een half uur lang op één dag in het weekend van 23 en 24 januari de vogels in je tuin of op het balkon. Het maakt niet uit welke dag of tijdsmoment. Met hulp van de verrekijker noteer je hoeveel vogels je van welke vogelsoort je kan zien. Na het tellen geef je de telling op via www.tuinvogeltelling.nl. Op deze website is nog veel meer informatie te vinden, waaronder ook afbeeldingen van de meest voorkomende tuinvogels. Lijkt me hartstikke leuk eh, voor de jeugd. Er is eh, genoeg te doen voor de mensen die niks te doen hebben. www.tuinvogeltelling.nl Daar vind je het wel. Tuinvogeltelling.nl Duran <laughs> Duran gaan we nu voor je draaien. Bij de rommelplaat uit de jaren 80. Je kan er niks aan doen hier. Hier is uh, Skin Trade. van dit soort eh, mooie muziek, uh, Albert-Jan. Ja, ik heb daar... Hij is eh, super. Ik heb in totaal zeven dagen en zoveel uur van dit soort muziek. Ario Speedwagon. En dat staat allemaal op zo'n klein stickie. Zo'n klein stickie. Vroeger moest je LP sjouwen. dat bedoel ik. Nou, tilde je een breuk aan. Dan had je last van je rug hoor, maar dit is gewoon zo'n klein USB stickie van 8 mm. gig, heb ik me laten vertellen. We gaan mee met de techniek. En dan staat het gewoon allemaal op. Ik heb zin om te eten, dus we gaan koken. Ja, een hele mooie tip voor mensen die en van lekker koken houden en van reizen houden. Want er is nou een, eh, de schrijver van dit boek heeft de halve wereld rondgereisd om zijn boek te kunnen samenstellen. Samen met de Engelsman Tom Kine, die de rechterhand is van Jamie Oliver. Nog geen zeven jaar geleden opende de schrijver Bart van uh, Olven zijn eerste viswinkel op de Utrechtse straat. Inmiddels heeft hij vijf winkels en importeert hij vis voor onder andere de grootste kruidenier in Nederland. Nu ligt zijn eerste boek in de winkels. In Nederland onder de, de titel Het Fishes Kookboek, maar in Engeland hebben ze het Fishes Tales gedoopt. Drie jaar kostte het om het boek uit te brengen. De Amsterdammer, pakte onder andere het vliegtuig naar verre dorpjes in Alaska om, wat hij zegt, de lekkerste zalm van de wereld te halen. Het is dan ook niet alleen een receptenboek voor de hobbykok geworden, maar ook een reisboek. Hij kwam erachter dat vissen op zee niet alleen een eenzaam beroep is, maar ook uiterst gevaarlijk kan zijn. De recepten moesten allemaal vissen betreffen die bij de supermarkt te verkrijgen zijn. Zijn favoriete recept uit het boek? Dat is in rode biet met ingelegde zalm. Als je wilde vis hebt, moet je er niet al te veel meer aan doen. Je moet het eigenlijk zo puur mogelijk eten, al dus de 18, onze 38-jarige visgoeroe. En gevraagd naar zijn mooiste trip was eh, Alaska was een van zijn meest indrukwekkende van zijn reizen. We waren de derde Europeanen in 50 jaar in dat dorp. Het was een piepklein dorpje in West-Alaska waar 96% van de beroepsbevolking voornamelijk werkloos is. Want ze kunnen maar 12 weken per jaar op vis op zalm vissen, want anders raakt de zalm omboek. Eh, de zalm op. Een aanrader voor mensen die van uh, vis koken houden en die van reizen houden. En het boek heet Het Visjes Kookboek. En dat brengt me meteen eh, bij het volgende, vis en chips. Dat ken je wel, hè? Ja. Engeland enorm populair. Zat ik te denken van, hebben we dat in Zandvoort gewoon een eenvoudige visie met eh, een paar patatjes erbij? Lekker toch? Ja, tuurlijk hebben we dat in Zandvoort. Waar, waar kunnen we dan terecht? Nou, eh, ik denk in de Kerkstraat, ik denk in de Halterstraat, eh, noem maar op. Er zijn diverse gelegenheden waar je dit, dit, dit heerlijke Engelse vis en chips te, kan krijgen. Oké, nou, geef die adres een keer door aan zou ik <laughs> zeggen. nou, we gaan gewoon... Nee, maar gewoon eenvoudige, eenvoudige hap. Oh. we gaan niet een nee, vis in. Chips. Of, nou, en natuurlijk de viskraam hebben we het ook aan, oh, eh, op de boulevard. als je zegt, nou ja, je moet dan niet zeggen vis en chips, maar dat zult ongetwijfeld weten. Nou, wat frietjes en een lekker gebakken visje erbij. lekker! Helemaal goed. En dan hoort er eigenlijk gewoon een krant onder. Hè? Niet, een, eh, niet in een bakje of wat dan ook. Nee, gewoon een krant eronder. Kijk, nou, wij gaan een keer samen eten. Doen we! Staat bij deze. <laughs> Nick en Simon hebben we voor je uitgekozen als volgende plaat bij Salvat op zaterdag. Hier is de wereldhits Rosanne. Rosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn. more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, More to find than can ever be found. But the sun rolling high in the sapphire sky keeps and small on the endless round. It's the sun. is het geluid uit The Lion King, de musical. Ik denk dat vele luisteraars gelijk al bij het introotje dachten, gelijk door hadden dat dit... Eh, Daar heb je hem. The Lion King theme song, gecomponeerd door Phil Collins. The Circle of Life. Eh, even weer wat eh, sportberichten en anders dan schaatsen. Zoals de dartliefhebbers onder u wel weten, is momenteel het Lakeside Dart toernooi gaande. in de Lakeside Country Club te Firmary Green in Surrey, Engeland. Het Lakeside World Professional Darts Championship wordt dit jaar voor de 33 e keer gehouden. Ted Henke zal zijn titel bij de mannen verdedigen en Francis Hoenselaar bij de vrouwen. Nou, ik kan u mededelen... Bij gaat de... niet meer lukken. Gaat niet meer lukken, <laughs> niet. nee. Um, en eh, vanavond eh, om half zes, BBC 2, eh, een van de halve finales bij de heren. Eh, en morgen om kwart voor zeven de finale ook op BBC 2. Dus dartliefhebbers, ik zou zeggen, eh, eh, installeer u op de bank met een biertje. Heb jij die kwartfinale gezien van Ted Henkie? Nee, jij al? Juist. spannend. nou echt, Zo'n wedstrijd heb ik nog nooit gezien. Nee. En dan kijk je maar op BBC 2 en dan krijg je dat commentaar erbij. Nou, dat, dat, dat is... Hele, helemaal goed. Van ongelooflijk. En eh, dit hebben we nog nooit meegemaakt. De ene 180 naar de, andere, op een gegeven moment. Stond met 4-1 eh, stond hij voor in eh, sets. Ja. ja, moest nog maar één setje scoren. Toen gingen ze even de kleedkamer in, om het zo maar te zeggen. Even, even pauze. Ja voor eh, de beslissende set voor, eh, <laughs> voor de Henkie. En toen ging het eh, niet meer goed. <laughs> nee. Dus het was een zinderende kwartfinale. En toen heeft hij uiteindelijk met 5-4 verloren. Oké. Maar goed, vanavond echt Engelse stemming. Potje bier erbij. een, een, een worstje erbij. Voor de echte dartliefhebbers vanaf half zes. En morgen natuurlijk om de zinderende finale om kwart voor zeven. Allebei op BBC. En een ander mooi sportbericht. En dat betreft tennis. Het is ongelooflijk maar waar in het tennistoernooi van Brisbane... en dat ligt in Australië krijgt een prachtige droomfinale. Justin Henne en Kim Kleisters, die beide bezig zijn aan hun tweede tenniscarrière, staan zondag tegenover elkaar in de eindstrijd. Henne speelde in de Australische stad haar eerste toernooi sinds haar comeback. Kleisters bekroonde vorig jaar haar entree met de eindzege tijdens de US Open. Het is altijd speciaal om tegen Kim te spelen, zei Henne. Eh, het zal een leuke wedstrijd worden, maar ook een zware uitdaging. Henne, 27 jaar, maakte in Brisbane haar rentree in het tenniscircuit nadat ze ruim anderhalf jaar rust had genomen. Ze volgden daarmee het voorbeeld van Kim Kleisers die vorig jaar augustus een sensationele comeback maakte. De twee sterren van het Belgische vrouwentennis kwamen elkaar in hun eerste tennisleven onder meer tegen in de finales van Roland Garros in, Roland Garros in 2003 en de Australian Open 2004. Beide keren won Henin. De 27-jarige Henin bereikte de finale door Anna Ivanivovic uit Servië in twee sets te verslaan. 6-3, 6-2. Dit geeft een fijn gevoel, zei de voormalige nummer 1 van de wereld na haar vierde partij in vijf dagen tijd. Henin was in ruim 1 uur snel klaar met Ivanovic, voormalig winnares van Roland Garros. Ik wist niet wat ik moest verwachten na een week vol ups en downs. Dit is mijn eerste toernooi in 18 maanden tijd. Het is spannend om dan meteen in de finale te staan. Maar natuurlijk had ik dit niet verwacht. Ik ben nog lang niet in topvorm. Kleisters daarentegen, 26, 26 jaar oud, kende in de andere halve finale weinig moeite met Andrea Petkovic uit Duitsland. 6-4, 6-2. Dus een prachtige finale in Brisbane. Twee eh, dames die eh, er tussenuit zijn gegaan en eh, weer helemaal terug zijn op het viermoment. En zo zien we het graag. Een aanrader voor de tennisliefhebber. En weet je wat ook eh, sport is? Even naar Kraantje Lek eh, op en neer lopen. De boerenkoolwandeling. Uh, ja, ik ga... Van de scoutinggroepen eh, Buffalo's en Willy Stella Maris. Ik ga ze zo even bellen. Ja, gaan we zo doen. Ben benieuwd. We hebben nog geen plaatje daarvoor. Get your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, the place of work. blijft altijd weer een mooi onderwerp, hè? Zo eh, net uh, staatsloterij achter de rug en zo, uh, eh, oudejaarstrekking. En, eh, postcode loterij, ergens in Eindhoven gevallen. Nou, wat hebben wij daaraan? Niet Helemaal niks. <laughs> Goed, Money was wel een plaatje van Pink Floyd wat over dat thema ging, hè? Hadden, we dat maar genoeg? Ja. Dan waren we, maar, waren we nog gelukkiger. nog geen geld, maar wel gelukkig. Nog gelukkiger. Ja. Jos <laughs> van Dam die heeft de taxi teruggenomen vanaf uh, Kraantje <laughs> Toch, Jos, of niet? Nou, we hebben kraantje niet gehaald. Oh. oh. <laughs> nee, de kinderen waren zo lekker aan het sleeën in de duinen dat we ze daar even een beetje los hebben gelaten. <laughs> een beetje los hebben gelaten ook, hè? <laughs> nou, dat is toch helemaal leuk gewoon. Maar jullie zijn, inmiddels, jullie zijn inmiddels alweer gearriveerd? Ja, we zijn eh, net eh, twee minuten binnen, denk ik. Ja. Dus we gaan zo lekker aan, eh, aan de boerenkool. Eerst maar even een kopje koffie om warm te worden. Ja, en, en, en heb je wel, is iedereen ook weer veilig terug? Iedereen is eh, veilig terug. Oh, Oké, dat is mooi. Niemand een eh, sneeuwbal eh, <laughs> tegen iemand aangegooid? Ja, dat wel. Ja, ja, ja wel hè. Dat vermoed ik al. Heb, jij het ook nog te, heb jij het ook nog te verduren gehad? Nee. hebben, ze, hebben ze je ontzien? Ja, normaal ben ik altijd de pineut. Ja, tuurlijk. Die leiders tuurlijk. die zijn de eerste aan de beurt meestal. Ja, meestal wel, maar eh, nu helemaal niet. Helemaal niet? Nou, nee. nou, ik heb gehoord dat ze zometeen met uh, boerenkool gaan gooien. <laughs> Dus, eh, ja, je had kunnen kiezen of een sneeuwbal of de boerenkool natuurlijk. Ja, nou ja, misschien dat boerenkool dan toch lekkerder is. Ja, echt waar. Nou. <laughs> Oké, maar alles en iedereen weer veilig binnen? Ja. En zometeen lekker aan de boerenkool. En je hebt natuurlijk een schitterende natuurwandeling gehad, hè? Ja, het is echt een mooi gezicht op dit moment eh, daar in de duinen. Ja. Ook op stukken geweest waar eh, nog niemand geweest was. Nou, dan zak je gewoon 10 eh, centimeter de sneeuw in als je daar loopt. Het is wel een mooi gezicht. Oké, nou goed. Iedereen weer veilig terug. Lekker in de warmte, lekker aan de boerenkool. En ja, topdag, topdag Rijker natuurlijk, hè? Zeker weten. Oké. Hey, Jos, eet smakelijk. Met de hele groep van de, van de scouting. Buffalo's en uh, Stella Willy Brothers. En je moet heel snel eten, want om vijf over vijf heb je werk overleggen, dat weet je. Ja, dan gaan we weer vergaderen. Oké, tot zo. Hoi, Dat was Jos van Dam. Hier is Outcast en Rosa Parks als uh, ene laatste plaat van vandaag wat betreft Sanford op zaterdag. type of people make the club get full. Many a day has passed, the night has gone by, by. But still I find the time to put that bomb off in your eyes. Total chaos for these playoffs. Thought we was absent, we're taking another route to represent the Dungeon family like Ray Day. Me and my <laughs> decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, where do we do? Fall, yeah. Bulldogging <laughs> like them Georgetown hawkers. Boy, you kinda silly. Think my room is sitting pretty, doing donuts while you suckers like them suckers on round titties. Damn, we the committee, gon' burn it down, but us gon' bust you in the mouth with the to a station, here's my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it. But I'm with you, cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it, cause I thought it would be jamming. But examine all the flaws, get walls, get off lit, sand and it's costly. But that's all shit. Wrote and I hope I never have to float in that boat. Up creek, it's sweet, it's the last quote that I wanna hear when I'm going down. When all said and done, and we got a new Joe in town the record player get to skipping and slowing down. All y'all can say is them Nick earn that crown, but until then, hey, push that fool. Everybody move to the back of the bus. Who you wanna bump and slump with fools? We the type of people make the club get cross. Say, ah, ah, push that fool. Everybody move to the back. een aantal jaren geleden was dit een hit voor Outcast. Je hoorde de Rosa Parks aan het eh, einde van deze aflevering van Stanford op zaterdag. Is het nou alweer zo? Het is alweer voorbij. Het is alweer bijna vijf uur. Ja, time flies, we weten er van. Ja, dat, dat bedoel ik. Zo dadelijk eh, entertainment for you tussen 5 en 7 uur. Ook met eh, veel, vele nieuwtjes. En ik hoorde ze al een beetje hebben ook over onze grote vriend Elvis. Dus wie weet komt hij ook nog even voorbij. Maar eh, Rob, het zit er weer op. Drie uur eh, live ZFM op zaterdag. Ja, we gaan ruimte maken voor, voor de rest van de programmering. Ja, en het was weer een prettig samenwerken met je.